Daar werd hij met een bijl om het leven gebracht. Het huisje werd in brand gestoken. Kuif zou ook zijn afgeperst. De verdachte zou hebben samengewerkt met drie anderen. De vrouw ontkent dat ze seks had met Kruif, Kuif en dat ze hem heeft vermoord. Het Openbaar Ministerie is bezig met de tweede dag van het requisitoor in de strafzaak tegen PVV-leider Wilders. De strafeis wordt aan het begin van de middag verwacht. De zaak gaat over de minder Marokkanen uitspraak van Wilders bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Wilders en zijn advocaat Knoops zijn niet bij het requisitoor van het OM aanwezig. Aardgas is in 2050 verdwenen uit Amsterdam. De gemeente heeft bekendgemaakt dat volgend jaar de eerste 10.000 woningen worden losgekoppeld van het gasnet. Over vier jaar moeten 100.000 huizen het zonder gas doen. Ze worden dan elektrisch verwarmd of met restwarmte van de industrie. Amsterdam wil zo voldoen aan de afspraken over klimaat en schonere energie. Mensen die een letselschadeuitkering krijgen zouden daar geen belasting over hoeven te betalen. Dat zeggen drie organisaties die met letselslachtoffers te maken hebben. Het bedrag dat mensen krijgen na bijvoorbeeld een verkeersongeluk kan oplopen tot honderdduizenden euro's. De fiscus ziet dat als vermogen en stuurt een belastingaanslag. De verkoop van een nieuw pakket aandelen ABN AMRO heeft de staat ruim 1,3 miljard euro opgeleverd. De 65 miljoen aandelen werden verkocht tegen een prijs van 20,40 euro. De staat heeft nu nog 70 procent van de aandelen ABN AMRO in handen. Het weer, wat regen, maar ook wat zon. Aan het begin van de avond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land.